Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De grote stroomstoring in Amsterdam, die ook de problemen op Schiphol veroorzaakte, is opgelost, meldt Liander. De laatste 3200 huishoudens in Amsterdam-Zuidoost werden rond 10 uur weer aangesloten op het net. Nuon werkt op dit moment aan het herstel van de stadsverwarming. Berichtendienst Telegram kampt ook nog met de problemen van de stroomstoring. De servers staan in Amsterdam en vielen uit door de storing. De stroomstoring ontstond om kwart voor één nacht, waarschijnlijk in een onderstation van Tennet. Het kan nog wel een paar dagen duren voordat er meer duidelijkheid is over de oorzaak. Zo'n 18.000 huishoudens werden getroffen door de storing. Ook al is er inmiddels weer elektriciteit, zal Schiphol de rest van de dag problemen hebben. Vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. Bij een frontale botsing bij het Zeeuwse dorp Hoek is een 19-jarige Roemeen om het leven gekomen. In de auto van de tegenligger raakte een man uit Ierseke bekneld. Hij is samen met een meisje van 16 zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In Breda is een man aangehouden die een jongetje van vijf had aangereden en was doorgereden. Het slachtoffer speelde gisteravond met andere kinderen op straat... toen de automobilist hard kwam aanrijden en het jongetje aanreed. De man ging er vandoor, maar het lukte de politie hem later aan te houden, ondanks hevig verzet. Met het jongetje gaat het naar omstandigheden goed. Maanonderzoekers zijn verbijsterd dat de NASA plannen voor een maanwagentje heeft afgeblazen. De Research Prospector zou naar stoffen gaan zoeken in de bodem van de maan. Maar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie trekt de stekker uit het project. Waarom is onduidelijk. Er is al vier jaar gewerkt aan het maanwagentje. Binnenkort zou er een prototype worden gepresenteerd. Het weer. Vanuit het zuiden breidt een gebied met buiige regen zich uit over het land. Vanmiddag wordt dit in het zuidoosten droog en kan het maximaal 23 graden worden. Op andere plekken een stuk koeler, een graad of 13.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 Just take on a certain gaze And leave behind the springtime days Go looking for the summer This ain't no game of kiss and tell The implications how you knew so looking for the summer. hide each other's growing pains.